Renate Kok met het NOS Journaal. President Bouterse, die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld... vanwege zijn aandeel in de decembermoorden... komt zondagochtend weer terug naar Suriname. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt in een boodschap... aan partijgenoten van Bouterse. Zij en haar man zijn nu nog op staatsbezoek in China. Ingrid Bouterse noemde het volgens een politieke uitspraak. Het bestuur van de NDP-partij van Bouterse deelt die mening... Bouterse zelf heeft zijn betrokkenheid bij de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982 altijd ontkend. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij in hoger beroep gaat. De dader van de aanslag in het centrum van Londen is in 2012 veroordeeld voor terrorisme. Dat heeft de Londense politie bekendgemaakt. Het ging om een 28-jarige man uit de omgeving van Birmingham... die sinds een jaar voorwaardelijk vrij was. Gistermiddag stak hij vijf mensen neer. Een man en een vrouw overleefden dat niet. Voorbijgangers wisten hem op de London Bridge te overmeesteren... waar hij bij zijn aanhouding door de politie werd doodgeschoten. Premier Johnson zei na de aanslag dat het een fout is... om zware en gewelddadige criminelen vervroegd vrij te laten. Drie van de vijf tieners die in Gorkum zijn aangehouden voor mishandelingen in een park blijven langer vastzitten. De rechtercommissaris heeft besloten dat twee jongens van 15 en een van 14 nog niet naar huis mogen. Twee andere jongens van 15 en 16 zijn weer vrij, maar blijven nog wel verdachten, meldt Rijmond. De mishandelingen in Gorkum kwamen vorige week aan het licht... toen er op sociale media filmpjes van verschenen. Een groep jongeren sloeg en trapte toen meerdere slachtoffers. Leonid Slutsky stapt op als trainer bij Vitesse. Dat maakte hij gisteravond bekend nadat de Arnhemse club met 3-2 had verloren bij Heerenveen. Het was de vijfde nederlaag op rij voor de Arnhemmers. Slutsky was sinds maart vorig jaar in dienst bij Vitesse. Het weer aan de kust blijft een buitje mogelijk... en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Later overdag aan de kust nog steeds wat buien. Verder wordt het zonnig en droog met 6 à 7 graden. Zondag dan meer bewolking en hooguit 5 graden.